Die waren aan het repeteren voor een feest. De aanslag is opgeëist door terreurbeweging Al-Shabaab. Die organisatie pleegt in oktober een aanslag in Mogadishu... waarbij ruim 500 mensen omkwamen. De man die vorige week in Amsterdam de ruiten insloeg van een kosher restaurant... is getraind in het gebruik van wapens en heeft gevechtservaring. Dat bevestigt zijn advocaat. De dader is volgens de advocaat een Palestijn... die is geboren in een vluchtelingenkamp in Syrië. Hij zou hebben gevochten tegen een terreurorganisatie. De man is volgens zijn advocaat niet geradicaliseerd. Volgens de advocaat van het kosher restaurant heeft de Palestijn tijdens een verhoor gezegd... dat hij bereid is meer geweld toe te passen om zijn doelen te bereiken. België stuurt een vrouw als ambassadeur naar Saudi-Arabië... en is daarmee het eerste land dat dat doet. Volgens Belgische media wordt ze komende zomer beëdigd. De benoeming is opvallend omdat Saudi-Arabië bekend staat als een vrouw onvriendelijk land. De Saoedische kroonprins wil daar wel verandering in brengen. Vrouwen mogen straks bijvoorbeeld hun rijbewijs halen... en naar sportwedstrijden in een stadion. België stuurt ook nog een vrouwelijke ambassadeur naar Iran. In Myanmar zijn tussen eind augustus en eind september minstens 6700 Rohingya-moslims vermoord. Dat zegt Artsen zonder Grenzen naar eigen onderzoek. Het aantal slachtoffers is veel hoger dan het officiële aantal van 400 dat de overheid noemt. Tweederde van de vermoorde Rohingya-moslims werden doodgeschoten. Anderen werden levend verbrand of doodgeslagen. Het weer. Winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wat vaker droog en geregeld zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen minder buien.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 Het levert eh, anderhalf uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken, want het verkeer moet via de vluchtstrook. Beter is het om om te rijden via Ede en Utrecht. A30, A12, A27. 25 minuten vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoop het Ipenburg en Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk met zes auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht. Een file tussen Zevenhuis en Reewijk met een uur vertraging over 7 kilometer. Twee twee rijstroken dicht. Technische problemen houden de spitsstrook dicht op de A15 Rotterdam-Gorkum.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.